Er is een zogenaamde luchtbrug gebouwd. Dat betekent dat er non-stop vliegtuigen landen en opstijgen. Want we moeten nog wel wat evacuees deze kant op, zegt de emissionair minister van Defensie Bijleveld. Een aantal honderden. Dus ik heb niet voor niks gezegd dat, dat we gewoon echt eh, die luchtbrug waarschijnlijk nog wel een tijd moeten volhouden. Omdat we steeds maar met kleine groepen mensen uit kunnen. Er wachten nog duizenden mensen op een vlucht naar de veiligheid. Twee meisjes uit Brabant zeggen dat ze tijdens hun rijles zijn betast Vandaag begon de rechtszaak tegen de rijinstructeur van 54. Hij zou tijdens de les zijn hand op hun bovenbeen hebben gelegd... en zou ook aan hun borsten hebben gezeten. De man zelf zegt dat hij niet doorhad dat zijn acties zo overkwamen op de meisjes. Hij zegt dat hij ze aanraakte om ze gerust te stellen... of om de remdruk na te bootsen. Een benefietconcert om geld op te halen voor de slachtoffers van de overstromingen in Limburg... is nog niet echt populair... Volgens de organisatie zijn er nog maar amper tickets verkocht. En daarom hebben ze nu de entree verlaagd van 50 naar 20 euro. Dennis Schouten en Jan Roos zijn boos op de televisiering. Hun YouTube-show Roddelpraat mag niet meedoen aan de belangrijke televisieprijs... want de organisatie vindt dat de serie mensen consequent beledigt onzin, vindt Dennis. Eigenlijk hebben zij besloten, het is weliswaar een publieksprijs, maar wij vinden het niet leuk, dus het publiek mag niet op jullie stemmen. De gemiddelde Nederlander vinden het hartstikke leuk. En als dan een paar bobo's in Amsterdam denken dat het niet leuk is, ja sorry hoor, maar dan kunnen ze de pot op. En dan zien we het wel wat rechter van vindt. De twee zijn naar de rechter gestapt in de hoop dat ze zo alsnog mee mogen doen met de prijs. Het weer op de meeste plekken nu droog. Morgen vooral bewolkt, verspreid over het land ook wat buien. En het is ook weer fris, 19 graden dan. ZFM, verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De werkzaamheden op de A9 Amstelveen richting Alkmaar veroorzaken file tussen Badhoevedorp en Knaalpend Velzen 7 kilometer met een kwartier op onthoud. Op de N208 van Sassheim naar Velzen tussen Zandpoort en IJmuiden 2 kilometer en daar is de vertraging een kwartier.